Dat concludeert het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement COT. Er ging in de voorbereiding en tijdens Sunset Grooves veel mis. Er waren maar 45 agenten in uniform die door honderden raddraaiers werden aangevallen. Er viel één dode door een politiekogel. Al uren voor het feest was bij de politie bekend dat een grote groep Feyenoord-hooligans van plan was om op het feest te gaan relschoppen. Maar deze informatie werd niet doorgegeven aan de korpsleiding, justitie en burgemeester Abu Taleb. Die gaf toe dat er veel is misgegaan en dat de ME had moeten klaarstaan. Er zijn volgens hem inmiddels maatregelen genomen. De 15-jarige verdachte in de Urkse moordzaak blijft nog zeker drie maanden vastzitten. De jongen wordt verdacht van moord of doodslag op de 14-jarige Dirk Post. Die werd drie weken geleden doodgevonden in het Urkerbos. Er zijn twee medeverdachten in de zaak, jongens van 12 en 13. Zij werden een paar dagen na hun arrestatie vrijgelaten. De ministers Klink en Verburg brengen vanavond een bezoek aan Noord-Brabant, de provincie die het meest getroffen is door Q-koorts. Ze zullen daar een toelichting geven op de maatregelen om de ziekte te bestrijden. Wat die maatregelen zijn, wordt later vanmiddag bekendgemaakt. Het RIVM heeft geadviseerd om in delen van Nederland drachtige geiten en schapen te ruimen. Dit jaar hebben al meer dan 2200 mensen Q-koorts gekregen. In twee maanden hebben zo'n 27.000 mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het ministerie van WVS noemt dat een ongekend hoog aantal. Onlangs begon een nieuwe campagne om mensen een keuze te laten maken... over wat er na hun dood met hun organen moet gebeuren. Volgens het ministerie hebben sinds de start van de campagne 30.000 mensen hun keuze vastgelegd... en 90% van hen geeft toestemming voor donatie. Het weer, soms wat regen of motregen. Morgen gaat het enige tijd hard regenen. De temperatuur is dan een graad of 11.